De coronasituatie zal in februari, wanneer de bol normaal gesproken losbarst... door Omicron waarschijnlijk niet veel beter zijn dan nu, schrijven ze in een brief. Volgens OMT-lid en viroloog Marion Koopmans moeten we sowieso nadenken hoe dit in de toekomst gaat. Dit virus blijft erbij. Eh, dat, is, dat is duidelijk, in ieder geval voorlopig. Eh, dus we moeten ook gaan zien van hoe gaan we nu uit deze lockdown weer komen. Wat gaat dat nou betekenen voor ons gedrag? Eh, en ook voor de volgende winter bedenken van misschien moeten we af en toe toch weer een beetje op de rem gaan staan. Over een paar weken is er weer een overleg tussen Limburgse gemeente en de carnavalsverenigingen. De eerste optochten en feesten in Brabant, waaronder die in Breda, worden al gecanceld. Alle niet-essentiële winkels zijn dicht, behalve die op Schiphol. Maar daar komt nu toch verandering in. Dat heeft demissionair premier Rutte gezegd in het coronadebat in de Tweede Kamer. Je hoort de verslaggever van NH Nieuws. Rutte heeft al gezegd van ja, eh, volgens mij is het ook niet meer uit te leggen om die winkels open te houden. Veel partijen vonden de uitzonderingspositie vreemd. Ook winkelmedewerkers vonden de situatie gek en voelden zich niet veilig. Vanaf morgen kun je onder meer geen parfum, zonnebrillen en tassen kopen op de luchthaven. In Hulst in Zeeland is ruim 100 kilo aan illegaal vuurwerk gevonden. Het gaat om zwaar spul dat lag opgeslagen in een garagebox midden in een woonwijk. De politie zegt dat als het zou ontploffen meerdere huizen schade zouden hebben of nog erger. In de buurt waar het is gevonden werd eerder ook al zwaar geknald. Al drie vuilnisbakken en een bushokje zijn vernield in het Brabants Tuincentrum is het een droevige bedoeling. Jaarlijks komen 100.000 mensen in Halsteren kijken naar de kerstshow vol tierenlantijnen. Deze zomer werd heel opgebouwd, maar nu mag alles weer de dozen in. Medewerkers hebben het er zwaar mee. Dat gaat door, eh, door merg en been bij, bij ons hele team. Hoe, hoe is het? Een kerst zonder lampjes, een kerst zonder, eh, zonder stralen en dergelijke. Ja, dat voelt, eh, voelt heel zwaar. Maar ze houden de moed erin en kijken uit naar volgend jaar. Het weer in het hele land duikt de temperatuur weer onder nul. Morgen is het opnieuw een koude en zonnige winterdag... met maxima rond of iets boven het vriespunt.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 Welkom en veel luisterplezier. Van het Texaanse trio de Flatlanders bestaande uit Butch Hancock, Joe Ely en Jimmy Dale Gilmore is het album Treasure of Love verschenen. Het is na 12 jaar hun eerste album met nieuw materiaal. Sitting on Top of the World is de eerste single van het album. invloed van Leon Russell is duidelijk aanwezig in She Smiles Like a River en tot slot Ramblin' Man. Well, she smiled just like a river flowing softly to the sea. When she floats away my problems, helps to take take a little weight off me when she's happy to be her lover, and I hope she'll understand. When I hurt her and I make her crazy, that I'm just an ordinary. takes me, I'm blinded by the night. She takes my hand and leads me to the light. She wakes me in the morning, knows the words to say. She keeps me looking forward to a new day. So I try just to be her lover. Dit is het favoriete album van de maand. Dat was het album van de maand augustus, nu het album van deze maand. Elke song op de Foolish, dus ook Foolish Minded van Anthony Ray Wright heeft wel iets bijzonders. En de conclusie is dan ook dat de tien songs een aangenaam half uurtje opleveren. foolish mind komt zelden voor dat een uptempo nummer binnensluipt en je tegelijkertijd intens raakt en je inspireert. Maar Cody Johnson's Till You Can't doet het elke keer weer. Fresh New Country You can tell your old man you'll do some largemouth fish in another time. Just got too much on your plate to bait and cast a line. You can always put a rain check in his hand till you can't. forever with that girl whose heart you hold Swearing that you'll last someday further down the road face put a diamond on her hand till you can if you got a chance take it take it while you got a chance if you got a dream chase it cause a dream won't chase you back if you're going sitting in the trunk of that 65 Still waiting on you and your granddad To bring it back to life You can always get around to fixing up that Pontiac Till you can't you back If you're gonna love somebody Hold them as long and as strong And as close as you can Till you can So take that phone call from your mama And just talk away Cause you'll never Say your sorries, your I love yous Cause man, you never know De Noorse zanger Ali Carlsen heb ik een paar keer ontmoet en hij stapt graag in de schoenen van Johnny Cash. En hij heeft zich laten inspireren door het ritme van Boom Chicka Boom. Het is een soort tribute song geworden. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. var litt nord for Kristiansand. Drømte med bort og var nylig blitt mann. I ei tid da alle så Woodstock på kino. Reisegrammafonen spilte Creedence i mono. Bladde i mitt album med singelblader. Trengte flere inntrykk for å føle meg i bader. Steg meg inn skiver i vinyl med mange spor. Det var første gang jeg hørte bom chicka bom, bom chicka bom. The sound of Johnny Cash. USA, som jeg arva av min far, blei drømmen om å synge stadig mere klar. Fra Elvis til Beatles og alt annet bra, er det country and western jeg har tatt med derfra. Jeg hadde i mitt album med singelblader trengte flere inntrykk for å føle meg i vader. skiver, i vinyl med mange spor. Det var første gang jeg hørte Boom, chicka, chicka, The sound of Johnny Cash. I et kapittel i livets sidste bind, så gav rhythm San Quentin ring of fire. Because you're mine, I walk the line. blar i min iPhone med singler i rader. Trenger flere inntrykk for å føle meg i bader. Jeg snek meg inn på rommet til min store bror. Og 20 lånte skiver i vinyl med mange spor. Fortsatt vil jeg høre bom, chica, bom. Bom, chica, bom. the sound of Johnny Cash. Boom, Chicago, sound of Johnny Cash. Folsom Prison Blues, get rhythm, sign of Queen, Ring of Fire. I still miss someone, Jackson. Give my love to Rose. Opgegroeid met een mix van country en rock is Will Carter de perfecte match voor de moderne Texas country scene. Laredo is een van zijn songs. First night in town I found a bar Serving margaritas in a jar Drunken karaoke, singing Okie from Skokie out of key. Too pretty as a setting Texas sun. Three tequilas in, I fell in love.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 Michael Nesmith is op 78-jarige leeftijd overleden. De zanger en gitarist overleed onlangs aan een hartstilstand. In 1969 verliet hij de Monkees om solo te gaan en vond zijn weg binnen de country rock. Hij tekende aan het begin van de jaren 70 met drie collega's als de First National Bank bij RCA en had met de nummers Silver Moon en Joanne succes. Tussen deze twee songs heb ik Calico Friend geplakt. See the lazy stay around my feet, go churning. Moving with the winds down we Me and my chemical girlfriend suddenly stare at the face of time and its hope that we'll win. Then softly drop out of the race. that we trust. Me and my calico girlfriend suddenly stare at the face of time and its hope that we'll win. Then softly drop out of the rain. touched me goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. Even een kleine mededeling. Straks om 8 uur de raadsvergadering hier op de radio. Techniek is voor Isabel Geuransson. most hopeless situation for Joanne. achter ons. Nu weer naar het heden. Laten we kerst dit jaar overslaan. En het lijkt erop, met alle maatregelen waar we ons aan dienen te houden. De context is anders van deze Rodney Crowell song. Met de titel slaat hij echter de spijker op zijn kop. you. We'll stay out of the mall, all the climb and the haze. Just not deck the hall, I'll stuff food in our face. We'll tell our family and friends that we still love them a ton, but we've just see Can't we sit this one out? skip Christmas this year. Gelukkig maakt Tim McGraw alles weer goed, want het is kerstmis over de hele wereld. from a cactus Christmas tree And all the way over the sea In Tokyo They're hanging mistletoe And way down south in Mexico They're singing Feliz Navidad And over time Sierra Ferrell levert met Long Time Coming een droomdebuut af. Dankzij een aantal geweldige muzikanten. Maar ook zeker dankzij haar veelzijdige songs en haar fantastische stem. Far Away Across the Sea bevat alles dat een song mooi maakt. Evenals The Sea en als laatste het bluegrass getinte Jeremiah. Het was het album van de maand september. Goedenavond, dames en heren. Nog een kleine herinnering. Straks om 8 uur de raadsvergadering op ZFM. afkomstig uit Ierland met de Christmas Twist. Tot besluit van deze aflevering. Well, it's all unite and sharing this delight. Christmas is a time to celebrate.